uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op meerdere plekken is er in het vrijdaggebed stilgestaan bij de aardbevingsslachtoffers in Marokko. In onder meer Amsterdam en Den Haag halen de moskeeën geld op voor hulp. En verslaggever Lisa Arnold sprak vlak voor aanvang met Younes Hanim... een van de initiatiefnemers van de inzamelactie in Amsterdam... en vroeg hem hoe hij de afgelopen week beleefd heeft. Ja, heel bizar. Onvoorstelbaar. Eh, heel veel pijn, heel veel leed. En ehm, ja, surrealistisch. Het vrijdagmiddaggebed gaat bijna beginnen. Ik zie al heel veel jongens en mannen eh, naar binnen gaan. Ik eh, zal daar zelf niet bij zijn, eh, maar ik geef jou de microfoon mee. Rahim, assalamu alaikum. Beste broeders, zusters aan de andere kant. We zijn bezig met een aantal organisaties, een aantal moskeeën... om zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen... om onze doel, inshallah, te behalen. De moskee stroomt aardig leeg op het moment. Iedereen komt weer naar buiten. Was het een bijzondere bijeenkomst? Uh, eh, Jazeker, eh, omdat eh, nou ja, de emoties toch wel voelbaar waren in de gebedsruimte. Ook omdat heel veel ehm, moskeebezoekers een, een, culturele achtergrond hebben vanuit Marokko. Tot nu toe zijn bijna 3000 doden gemeld door de aardbeving van vorige week. In Marokko komt de koning inmiddels met een plan voor de getroffen gebieden. Alles bij elkaar maakt hij 100 miljoen euro vrij. Er is een lichaam gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig dat van Schiphol naar Istanbul vloog. Pas bij het landen werd dat ontdekt. En het is niet duidelijk hoe het slachtoffer daar terecht is gekomen. Volgens de marechaussee heeft het toestel een aantal tussenstops gemaakt. En zo'n 100.000 mensen hebben gestemd op hun favoriete festival van deze zomer. Dat deden ze op de website FestiLeaks. En voor de winnaar moeten we een stukje naar het oosten, naar Douwpop. En volgens deze onderzoeker een logische winnaar. Ze hebben die prachtige locatie in de bossen in Hellendoorn. Ze hebben niet te dure kaartjes, ze hebben niet te duur bier. Ze hebben een line-up die zowel jong als oud aanspreekt. En dat zorgt eigenlijk daar op dat festival voor een hele gemoedelijke sfeer. Andere winnaars zijn Best Cap Secret voor het beste eten... en Tomorrowland voor het beste festivalterrein. Heb ik nog het weer voor je.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 Voor knoop het Eemnes 10 minuten vertraging. A2 Amsterdam richting Utrecht voor Brekelen, Breukelen een kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopen De Hoek en Roelevaretsveen een kwartier. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend een kwartier vertraging.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 Op diverse plekken in Den Haag hebben scholieren gedemonstreerd voor een beter klimaat. Ze gingen naar het Malieveld om te demonstreren tegen de fossiele industrie... en ook om aandacht te vragen voor hun toekomst. Bij weer in het noorden van Groningen zijn twee aardbevingen geweest. De bevingen vanochtend en vanmiddag hadden een kracht van 1,9 en 2,0. Aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de jarenlange gaswinning daar. Het weer, vanavond en vannacht helder. Minima tussen 8 en 13 graden. Morgen en zondag veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden.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 De Alto Cero voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cero voy para Martané, llego a Puerto, y para Mayarí. acuerdo hoy. meses la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. años y el niño lindo de mami vive como rey. Nada se le negó, si en todo se consintió. Crecido y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro de la y viste de hermano y no más. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado, un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar.